Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus noemt het een goede zaak... dat de gemeente Amsterdam in actie is gekomen... tegen het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Volgens de veiligheidsdiensten hebben mensen op die school... banden met terroristen. Burgemeester Halsema dringt aan op vertrek van het schoolbestuur... maar ze kan de school niet sluiten. Turkije dreigt mensen op te pakken die in het buitenland naar bijeenkomsten van de PKK zijn geweest, melden Duitse media. Als ze naar Turkije komen gaan ze meteen naar de gevangenis, zei de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. Turkije spreekt tegen dat de minister het zo gezegd heeft. Uit de gevangenis in Vught is een gedetineerde ontsnapt. Die zat in voorarrest. Voor welk misdrijf is niet bekend. De politie begon meteen een zoekactie. Op camerabeelden is te zien dat de voortvluchtige man... op de parkeerplaats buiten het complex loopt. Het is bekend wie de ontsnapte gevangene is... maar zijn identiteit wordt niet openbaar gemaakt. De laatste keer dat er iemand ontsnapte uit Vught was in 2014. Bij wegwerkzaamheden in Rosmalen zijn vijf granaten gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Stratenmakers ontdekten ze toen ze in een woonwijk een boomstronk weghaalden. De explosieve opruimingsdienst van Defensie laat de granaten uit Rosmalen morgen ontploffen. Op een zandplaat voor de kust van Renesse is een vrouw om het leven gekomen. Een andere vrouw en twee kinderen liggen in het ziekenhuis. Het groepje liet honden uit op het verklikkerstrand bij Renesse... en daar werden ze verrast door het opkomende water. Voor een van de vrouwen, iemand uit België, kwam hulp te laat. Ook een van de honden heeft het niet overleefd.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 Um, ja, weer een, eh, een andere uitzending dan anders. En waarom ook niet? We gaan eh, niet twee, maar drie nieuwe albums met elkaar doornemen. Achter elkaar een nieuw album van eh, James Asher en Arthur Hull. Eh, daarna komt, eens even kijken, Greg Maroni en eh, Dan Ruvolo. Ja, het is allemaal een beetje lastig uit te spreken. En kleine lettertjes op mijn beeldschermen. Terug te vinden natuurlijk op de playlist die je kan eh, nalezen op peacefulradio.info. En dan scheelt mij een heel gebabbel als je het zelf even naleest. Het leuke aan James Asher is eh, buitengewoon productief eh, met, eh, met Arthur. En ehm, zij hebben dan een, een, James die heeft daar ook wat voor opgenomen over die samenwerking. Hij vertelt daar wat over. En dan gaan we natuurlijk luisteren naar hun werkje. Het tweede uur, en dat moet ik er even bij vertellen, is weer een sleepy, peaceful, sleepy radio show. En met hele mooie meditatieve muziek. Ook de informatie terug te vinden op peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. En nu is het woord aan James. Hi, this is James Asher on Peaceful Radio. 15 years ago, I met Arthur Hull. And each year since then, we've met up to co create and write music in my studio together. We've made three albums together Sounding the Stones, Alchemist's Almanac, and Universal Grooves Playalong, plus a bunch of EPs including Ambient Inclusions and Who's Counting? Arthur is a supremely playful character, sometimes mistaken for an elf. Letting our imaginations run free, we come up with all kinds of atmospheric scenarios and end up with an intriguing mix of tracks that even we couldn't predict when we set out. So we hope you'll enjoy our latest audio adventure, Drum Distillery, and I think one of our very finest. this is Gary Schmidt from Heart Dance Records. You're listening to the soothing sounds of peaceful radio. This is Greyhawk. Thank you for listening to Peaceful Radio.